Anita. Ze is zo'n mooie señorita. Met lang gids wat haar. Wekenlang waren wij toen een paar. Het is al een tijdje geleden. Maar als ik aan haar denk, wordt het weer heden. Nog nooit zag ik zo'n wonderschone vrouw. Ze zei te quiero, ik hou van jou. Ze was een vrouw die tijd nu voorbij, maar in gedachten is zij nog bij mij. Haar naam is Anita, ze is zo'n mooie señorita. Met lang gitzwart wat haar, wekenlang waren